Twee om precies te zijn. Eén daarvan zet gezinsherenigingen stop... en de ander zorgt voor twee statussen... waarbij asielzoekers worden onderverdeeld in oorlogsvluchtelingen... en mensen die om persoonlijke redenen zijn gevlucht. Door een latertje in Den Haag. Deel 1 van het debat zit er net op. Eh, vanavond komt het kabinet aan het woord. Met inmiddels twee asielministers, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Ja, dat antwoord van hen dat zal in ieder geval ook tot heel laat gaan duren. Als ze het afkrijgen vandaag, wordt er waarschijnlijk dinsdag over die twee wetten gestemd. En als ze het halen, daar is er nog een hindernis. Want daarna is er de Eerste Kamer aan de beurt. En ook daar is nog geen meerderheid. Dus het blijft onzeker. De gemeente Nice moet de vlag van Israël weghalen bij het stadhuis. Dat heeft de Franse rechter besloten. De burgemeester van Nice had de vlag van Israël opgehangen als steunbetuiging aan Israëliërs die door Hamas worden gegijzeld. Maar het mag niet, vertelt correspondent Frank Renaud. De Franse rechter zegt... een stadhuis is een gebouw van publieke dienstverlening... voor alle inwoners van een stad. Daarom moet de Israëlische vlag worden weggehaald... van de gevel van het stadhuis. De burgemeester van Nice legt zich neer bij het besluit van de rechter. Maar in plaats van een Israëlische vlag... heeft hij nu een spandoek opgehangen. Daarop wordt zonder vlaggen Hamas opgeroepen om Israëlische gijzelaars vrij te laten. De vlaggen hangen sinds de aanslagen van 7 oktober 2023 op het gebouw. En de sterspeler van de Saoedische club Al Nasser heeft zijn contract verlengd. The in the center. Brilliant play by Mane. serie with the clearance. Ronaldo! How about that? Ja, Cristiano Ronaldo. Hij speelt sinds begin 2023 bij Al Nasser. Eind dit seizoen liep zijn contract af. En Ronaldo is al 40, dus hij twijfelde eerst. Maar hij heeft nu alsnog voor twee jaar bijgetekend. Het weer, een paar buien, ook af en toe wat zon. Het was een graad of 24 in Limburg tot 19 graden op de Wadden vandaag. Morgen blijft het droog en wordt het een gaatje warmer. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB.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 Ever found someone to handle me? Can you handle me? Baby, show me what you need. personality, baby, that captivated me. Soon as you try and understand, together we'll find reality. hoor, dit uh, dingetje van Bluff. Maar ik had iets eh, gezien in het eh, non-stop systeem... met grote dank aan Marcus van Dam... dat hij de boel weer een beetje weer op orde heeft. en hij vertelde mij net... dat zou dadelijk zelfs alles alweer een beetje enigszins bij het oude is. Want vorige week tijdens dit fijne programma van Alternative FM... wat hierna zit ja, gebeurde er dus in één keer dat het eh, non-stop eh, systeem er in één keer mee huis ging. En ja, wat moet je dan? Ja, dan eh, was het nodig dat het Halem 105 even erin moest gezet worden. Dat leverde ook nog wel even intern wat praatjes op. Maar ja, als je dan niet helemaal op de hoogte bent van wat er zich afspeelt in de studio, dan weet je dat natuurlijk ook. Goed, we gaan dan nu maar eventjes om een beetje de dance classics vreugden een beetje te verhogen. Gaan we eventjes terug in de tijd met de jaren 80. Ik weet zeker dat er één iemand ergens op de Vlennepweg eh, hier een plezier mee doet. En dat is... Dit zijn dames. En die heten de Jamaica Girls. En on the move! Eh, geen CFM voor jingle. Maar dan zeg ik gewoon dat je daarna luistert. En dan gaan we gewoon verder. something better, so you better understand what's going on. It's time for an arrangement. I don't wanna change it. I don't ever wanna let you get away. No, you see, I refuse to lose you. What would I do without you? Make me promise, say you'll you know what I like. You can do it. You know how. Do it to me. You can do it. You know what I like. rising higher to your love coming down. I delight in every pleasure you deliver. First you make my body shiver, then you warmly love me down. So you have to forgive me, but would you give me all the things you must know? I realize, I realize. You should know how much I love you. There is no other who can make me come every night. Every night can do it. You know how to do it to me. You can do it. You know what I like, yeah. what I like. you can do it, yeah. Do it to me. You can do it. You know what I like, yeah. Never cried before. Has any lover ever been? dit soort eh, nummers. Zeker in de tijd dat uh, Jaapie Koper nog 18 tot 22 eh, jaar oud was. Toen draaide hij dit soort nummers ergens vanaf een zolderkamertje. Geldt eigenlijk ook voor dit verhaal. zij is ooit als danseres begonnen in de Salt Train. Later dook ze op samen met nog twee heren in Shalimar. En zelf was ze er ook goed bij met de Dance Classics toen nog niet hoor. Dat eh, maakte de pittige R&B. En dan heb ik het over Jody Waller en Don't You Want Me. zo eh, maken ze ze niet meer, zou eh, de heer Zandbergen wel eens eh, gezegd hebben. Jodie Wortley. En ze had ook nog eens verwantschappen met Shalomar. Sterker nog, <clears throat> ze maakte daar zelfs deel uit. We gaan zo'n beetje naar de 7 uur op. En dat doen we ook met een ouderwetse klassieker. Uit de discotheken Floorpillers, om maar wat te noemen. De 52nd Street, die moet je echt heel laat in de avond eigenlijk horen. Zo rond een uurtje of tien, kwart over tien.